Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De noodopvang voor asielzoekers in Nederland is mensonwaardig. Dat zeggen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsvrouw. Het is het zoveelste kritische rapport over de asielopvang in een jaar tijd. Bij noodopvang worden asielzoekers ondergebracht op tijdelijke locaties... zoals evenementenhallen, om te voorkomen dat ze op straat moeten slapen. Maar ruim 23.000 mensen verblijven inmiddels al maanden op dat soort plekken... waarvan ook het COA erkent dat de voorzieningen onder de maat zijn. De Russische president Poetin heeft in een televisietoespraak opnieuw uitgehaald naar de leiders van de Wagner-groep en noemde hen verraders, vijanden en neonazies die de Russische samenleving wilden vernietigen. Volgens Poetin wisten zij dat de muiterij van zaterdag een kansloze missie was. Tegelijkertijd prees Poetin de Wagnerleden die hebben besloten om om te keren. Daarmee werd volgens hem een bloedbad voorkomen. De man die zondag van de bodem van de Zuiderplas in Den Bosch werd gehaald... is afgelopen dag in het ziekenhuis overleden. Dat meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is een man van 21 die verbleef in een asielzoekerscentrum in Schijndel. Duikers vonden het slachtoffer na ruim een half uur zoeken. Hij werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht... waar hij afgelopen dag overleed. De dader van de bloedige aanslag vorig jaar op een Amerikaanse LHBTI-nachtclub... is veroordeeld tot levenslang. Anderson Lee Aldridge bekende in de rechtszaal dat hij vijf mensen had doodgeschoten in de club in Colorado Springs. 17 mensen raakten gewond. Aldridge zei tijdens het proces niets over een mogelijk motief. De schutter, die een neonazi-website runde, ontkende dat het ging om een haatmisdrijf. Het weer vannacht in het noorden kans op regen. Het af naar een graad of 13.